Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De inwoners van Kiev zijn vannacht opnieuw opgeschrikt door een droneaanval. De luchtafweer is in werking gesteld en er is puin terechtgekomen in twee delen van de Oekraïense hoofdstad, schrijft burgemeester Klitschko op berichtendienst Telegram. Een gebouw waar geen mensen wonen zou beschadigd zijn geraakt. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. In Parijs is een evacuatievlucht vanuit Niger geland. Aan boord zaten 262 evacuees. Er staan nog twee evacuatievluchten gepland uit de voormalige Franse kolonie. Frankrijk heeft aangeboden ook andere Europese staatsburgers te evacueren. Het is nog niet bekend of Nederland inwoners terughaalt of gebruik maakt van het aanbod van de Fransen. Vorige week pleegde het leger van Niger een coup... waarbij president Bazoum werd afgezet en gegijzeld. Daarna nam het anti-Franse sentiment de overhand... en volgde zondag een groot protest bij de Franse ambassade. De Amerikaanse oud-president Trump is aangeklaagd voor pogingen om de verkiezingsuitslag van 2020 te beïnvloeden. Volgens de aanklager bleef Trump liegen dat hij de verkiezingen had gewonnen. Die leugens hadden volgens hem de bestorming van het kapitool in januari 2021 aangewakkerd. Toen drongen Trump-aanhangers het gebouw binnen waar de verkiezingsuitslag werd bekrachtigd. Het aantal vliegtuigpassagiers is weer bijna op het niveau van voor de coronacrisis, meldt het CBS. In het tweede kwartaal van dit jaar reisden bijna 19 miljoen mensen van en naar Nederlandse luchthavens. Dat is ruim 9% meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. In het tweede kwartaal van 2020 lag de bezettingsgraad bij passagiersvliegtuigen op slechts 39 procent. Dit jaar waren gemiddeld 81 van elke 100 vliegtuigstoelen bezet. Het weer bewolkt en een graad of 15. Mogelijk is wel de supermaan te zien, een extra grote volle maan. Morgenochtend regen, maar later breekt soms ook de zon door.